lekkere ouderwetse Nederlandse blues van T-shirt Don't You Leave uit 1967. En toen ik het nummer uitzocht dacht ik bij mezelf, hoe lang geleden is het dat ik dit nummer gehoord heb? En ik dacht bij mezelf, 20 jaar, 25 jaar? En daarom zit hij in de show. Een mooie gouden herinnering. En hij zit toch genesteld in mijn hoofd. Het is niet anders. En misschien ook bij jou. Welkom bij het tweede uur van de show. Ga lekker een beetje muziek maken. Een beetje meer tempo dan vorig uur. Tot 12 uur. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep en op deze sombere zondag, buiten is het een graad of 9, uh, eh, toch mooi hartverwarmende muziek van Queen. She keeps a Moet in a pretty cabinet. Anthony cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and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 of action, temporarily out of class. You're absolutely right. mooie jaren 80 muziek hoor je hier bij ZVL van Bronski Beat. Een small town boy. Ik kan me nog goed herinneren die tijd. Ja, dat was wel een hele aparte tijd. kan ik wel zeggen, ja. Met hele aparte muziek en dat hoor je dus ook hier bij ZVL. En Jordair voor Queen met hun eerste grote hit Killer Queen. Eh, over een kwartiertje is er eh, weer ruimte voor de, eh, de reportage van Jeroen van Gent. En gaat het hebben over welke aanbieding kunt u nooit laten liggen. Het gesotermeter met Black Friday is weer in volle gang. En kun jij de verleidingen weerstaan? Maar kun je überhaupt verleidingen weerstaan? Je hoort het straks in de reportage over ongeveer kwartier hier bij ZVL. 小小。 dat uh, artificial intelligence liedjes worden gemaakt. Deze van Kelly Bush. Ja, ze heeft het niet zelf gemaakt. <laughs> Nee, ze heeft de tekst geschreven en de computer deed de rest. En daar komt er zoiets moois uit. Ongelooflijk. Ja, a eh, very unusual town. En ging het lied nu over Teneus, over Hulst of over Oostburg? Wie zal het zeggen? Verder hoorde je eh, Jennifer Page natuurlijk met Crush uit 1998. heb je onze website trouwens al eens bezocht?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 I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I I hope the day will never come that can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival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 thank you vandaag wel heel bijzondere nummers in de show. Zoals deze van Jefferson Airplane van heel lang geleden, White Rabbit. En Harry Belafonte met eh, Island in the Sun. Over een paar minuten Jeroen Verrent met zijn eh, reportage. Dus daar moet je nog een paar minuten op wachten. Maar het is een hele leuke reportage en past wel een beetje in de tijd. Het komt eraan over een paar minuten naar de Stranglers en Skin Deep. To look, and too late.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 Joy. vrolijke muziek op deze zondagmorgen. Een beetje sombere zondagmorgen. Uh, eh, 9 graden buiten, ik zei het straks al. En even kijken, wat zeggen de weersvoorspellers? De gevoelstemperatuur. Nou, die is eh, heel verrassend. Jawel, 9 graden. Dus dat ziet er goed uit, hè, toch? Ehm, tijd voor die reportage van Jeroen Vergent. Zou het echt zo kunnen zijn dat een bepaalde cultuur van aanbiedingen in ons land de standaardprijzen in de winkels onnodig omhoog stuwt? En nu iedereen naar het buitenland afreist voor check, cola en chips. En moet eh, de typisch Nederlandse aanbieding misschien wel eigenlijk van tafel. Want ja, je wordt er een beetje gek van hè. Het nu eh, demissionair kabinet eh, liet er onderzoek naar uitvoeren. Maar in afwachting daarvan stellen wij alvast de vraag. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Nou ja, Jeroen van geen de straat op, vroeg u. En hier zijn ze uw antwoorden. Deze keer dan toch maar weer de man bij het hond vragen, zoals ik ze altijd noem. Eh, Aanbiedingen. Ja, aanbiedingen. Bestaan die nog in deze tijd van, eh, ja, van een fikse inflatie toch wel? Ehm, aanbiedingen. Kunt u die weerstaan? Welke aanbieding... Nou, is het wel toevallig staat met twee zakken chips. En welke aanbieding kan jij nooit laten liggen? De chips. <laughs> meestal van liggen. mede, de chips dat, eh, dat gaat altijd wel. Ja. Patatje Joppie, dat is mijn, eh, mijn favoriet. Dus dat kwam mooi vandaag uit. Dus uh, dat is meestal degene die we kiezen. Was het een aanbieding wat je in je handen hebt? Ja, toevallig wel vandaag. Dus ik ben gelijk langs gegaan. Dat is nou toevallig, wel toevallig dan. Ehm, als het niet in de aanbieding is, loop je er dan langs? Eh, wel sneller, maar ik, over het algemeen neem ik nog steeds wel gewoon mee. Ah ja. Dus eh, ik zal er niet zomaar langs lopen, maar ik zal er wel lang over nadenken. Dus eh, het moet een bepaalde smaak zijn van deze. Ja, in principe wel, ja. voor mij, dat die patatje joppie, dat uh, is altijd prima. Onweerstaanbaar? bijna wel, ja. <laughs> Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb twee, twee leuke, gezellige vragen. Geen ellende, geen politiek of zo. Nee, ik wou net zeggen, geen politiek. Let op, nee precies. Komt ja, moet u opletten. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Ah, chocola. Sorry? Chocola. Chocola. Ja. Chocolade in de aanbieding. Ja, wat voor hazelnootchocola puur. Gebeurt het nog wel als u gebruikt? Want chocola is nogal duur geworden. Nou, inderdaad. Gebeurt niet vaak. <laughs> Nee. Onweerstaanbare aanbiedingen. uh, <laughs> nou, ik ben heel goed om aanbiedingen te weigeren, eerlijk gezegd. Ik kijk nooit naar aanbiedingen. Slecht, hè? Eh, nou ja, je kunt er voordeel mee doen eh, natuurlijk. bij de, bij, de, bij de Albert Heijn, de wasmiddelen. Twee halen, één betalen. Dat, dat, dat scheelt veel. Daar ben ik wel gevoelig voor. Ah. Ja, zulke dingen. Maar dan heeft u ook echt voordeel dan heb ik wel echt voordeel. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je aanbieding meeneemt dat je thuis komt. Dat je denkt, wat heb ik godsnaam gekocht? Dus... Nee, dat moet je bij mevrouw vrouw zijn. <laughs> oh, laat ze het mij niet horen. Nee, ja hoor, dat weet ze. Dus eh, nee, ik koop gericht. Ja, wel bewust. Ja, zeker. Niet, eh, hoe noemen ze dat, impulsen, impuls aankopen? Nee, daar ben ik niet van. Nee. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Eh, vaak is dat van chocola. Oh, die bent heel snel met de reactie. Ja, van chocola dat gaat, ja. Dat gebeurt nogal. Eh, nou, ja, inderdaad. Ja, maar het moet echt een aanbieding zijn, toch? Ja, ik eh, let daar wel een beetje op, ja. ja. Het is nogal duur geworden ook, dus Alles is duur geworden, dus ik let er heel erg op. Precies. Wat was het laatste? Kunt u nog stiekem een kijkje in Nou, ik heb net nog herfstchocola gekocht, dus dat zijn allemaal van die leuke frutsels in de vorm van alles wat je in het bos vindt, maar dan is chocola. Oh. Ja. Dat is inderdaad heel een herfst. Eh, ja, herfstchocola. Ja. Nou. Leuk hè? Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek meer, want dan zijn we helemaal beu nu. <laughs> Mag dat? het wordt interessant natuurlijk wat, hoe het nu verder gaat. Ja, maar dan moeten we even afwachten. Een, kabinet voor de kerst zou wel leuk zijn, maar we gaan, we gaan dat zien. Nee, maar let op. Welke aanbieding kunt u nooit laten liggen? Dat is de vraag. Welke aanbieding? Ehm, ja uh, bossenbollen. <laughs> Oeh, ja, daar heb ik ook wel moeite mee, denk ik. Ja. <laughs> ja, lekker snoepen. Ja, zeker. En dan moeten ze een beetje, in, nou ja, echt in de aanbieding zijn ook. Want, ja. Eh, ja. Ja, ze zijn af en toe in de aanbieding bij eh, de Albert Heijn, dus dan, uh, ja. En koopt u dan stevast te veel? Dat u als u thuis komt, <laughs> heb ik u nee, gods... Nee, nee, nee, Dan zijn er toch twee voor mijn vrouw en, ah. en mezelf. Een reserve, eentje in de voorraad nog? Nee, niet in de voorraad. <laughs> gewoon, dat is eh, allebei natuurlijk. Eh, ja. Nou, ik ben meer van de gebakjes en uh, eh, vlaatjes en uh, koeken en zo. Om mee naar huis te nemen? Ja, precies. Heerlijk. Lekker bij de koffie. Ja. Ja, dat vind ik heel gezellig. Zo aan het einde van de middag. En, precies. En wat is een aanbieding voor u? Nou, gevulde koeken of een lekkere taartje met slagroom. Of een gevuld vlaatje met fruit. Allemaal heerlijk. Eet u dat ook zeg maar onderweg of is het echt om lekker thuis mee te zitten? Nee, zo lekker mee thuis mee te zitten. Dat is, eh, dat is de, voor de gezelligheid. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Even heel kort. Ik heb leuke, grappige vragen. Geen ellende. Oh, mag dat? Geen politiek en zo. Nou, moet u opletten. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? <laughs> Geen idee. Nee? Nee, nee, nee. Dan bent u zich daar niet bewust van dus? Nee hoor, nee hoor. Nee. Maar is het dan zo dat u zo'n, wat ze dan noemen, een impulsaankoper bent? U ziet iets lekkers liggen of iets leuks? Ik heb zelf in de handel gezeten. En als je dus eh, iemand iets wil laten kopen, dan moet je waar je afrekent, daar dat neerleggen wat je graag wil verkopen. Ja. En daar trapt die consument in. Ja. Ik niet. Nee, u niet. Nee. U bent echt voorbereid. U weet hoe dat werkt. Juist, precies. Nou, 1 plus 1 gratis. Dat vind ik altijd wel dan denk ik, nou, dan ligt het er alvast. Dan, eh, ja, dat, eh, Inderdaad, dat heb ik eigenlijk zelf ook wel hoor. Toch? Ja. ja. Ik, vind, ik vind eigenlijk dat winkels dat niet moeten doen. Gewoon de normale prijs. Normale prijs. dan ben je klaar. Dat is in het buitenland meer. Ja, ja vind ik ook. Nee, alles. Hè. Met Kruidvat en Albert Heijn, die hebben dat vaak. Hè. 1 plus 1 gratis, ja. Ja, en dan is de standaardprijs meestal iets hoger dan in het buitenland? Nee, dat heb ik wel in de gaten. Dat, oh, toch? Eh, ja, ja, dat hou ik wel in de gaten. Oké. Dat heeft u nooit? <laughs> ik, ik kijk nooit naar aanbiedingen. Oh. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. krijg jij van mij. Ik heb ook leuke buren, mijn vaste baan, mijn gouden plaat. Doe ik erbij, ik maak ook overuren. Ik zie het zitten, ik zie het echt wel zitten. Ik zie het echt wel zitten met jou. En spaart het goed en pas. Krijg je van mij te Een wereldreis, een winterjas. Geef ik je zo, ik zal je koffers dragen. Ik zie het zitten, ik zie het echt wel zitten. Ik zie het echt wel zitten met jou. Ik gooi mijn hart in de uitverkoop. want volgens mij is er nog hoop. Je vindt het nooit voordeliger, desnoods neem ik nog geld mee. Mijn zachte bed, mijn warme mond, krijg jij van mij, ik haal een extra deken. Mijn hele lijf met platte plattegrond, geef ik erbij, maar ik wil niet blijven smeken. ik zie het echt wel zitten met jou. Speciale aanbieding. Ik gooi mijn hart in de uit. Speciale aanbieding. Want volgens mij is er nog hoop. Je wint het nooit voor de revue. Dus nooit neem ik nog geld mee. ik ben Als het moet, als het echt zou moeten, kus ik de grond waarop je staat. Hou ik mijn adem in, hou ik mijn je er net bij komt eh, bij de show en eh, je denkt wat is dit nu weer voor muziek? Nou dan weet je het. Het is lekker afwisselende muziek bij ZVL van onder andere de Backstreet Boys. Ja. Yeah. En As Long As You Love Me. daarvoor speciaal of speciale aanbieding van Henk Westbroek. Mhm. En dat eh, in verband met de aanbiedingen die er allemaal aankomen. De komende tijd met Black Friday, daar word je helemaal gek van. Maar Laat je niet foppen, mensen. Laat je niet foppen. Over foppen gesproken. <clears throat> Ehm, de afgelopen <laughs> week hebben we weer van alles meegemaakt met de formatie. Tja. En vorig jaar maakte Arjen Lubach over de formatie ellende een mooi lied. Luister mee. Een mooie herinnering. Hoe gaat het met de formatie? Wat <laughs> <laughs> Verbod staat koud. De rechtsstaat kan me juichen en de grondwet is oké. En Pieter die is jarig en heeft krenten weg en mee. Wat met de formatie? Is het gezellig? Is er frustratie? Op Twitter gaat het los en iedereen is van de leg. En locarsi. Assim. Sì. gone psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in the friend zone. I four, five, to fifth. Ayy, hundred bands inside my short to jean, all the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Ayy, 34 walk oh, through, man, we had every slit. lit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, so oh, we get sitting in the rent. And I'm like, whoa. so you know. Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend soft. they be going psycho, my rollie going crazy. Hitting little mama, she wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip, promise I could take your bitch. All her riding in the old school Chevy, it's a drop top. Bullin' with a thought thought, she gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey! Ay, take you to the smoke shop, we gon' get high. Ay, we gon' hit Rodeo, Dollar Valentino. We gon' hit Pico, take you where I'm from. Take you to the slums, this ain't happen overnight. Now these diamonds real bright. Santa G, still in my pants though. All VVS's, put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they're matching with the jewelry. Damn, I hate to going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, AP going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Ja, zo richting het einde van de show toch ook weer uh, muziek waarvan je denkt... hey, wat is dat nu weer? Het was een uh, ongelooflijk grote hit voor uh, Post Malone... En uh, eh, TV Dollar Sign. Psycho natuurlijk hier in de show, hier bij ZVL. Het is eh, zo'n, eh, wat is het? Ja, zo'n 8, 9 minuten voor 12 uur. Dus zo zometeen, over een minuut of 10, is het tijd voor onze verzoekplaten show. Na 12 uur dus. En daar kun je invloed op uitoefenen. Dus dat kun je als je dat wilt. Ga dan naar onze website eh, omroepzvl.nl en ga naar verzoekje. En daar vul je een formuliertje in en jouw muzikale keuze. En dan gaan we na 12 uur proberen jouw muzikale keuze dus ten gehoor te brengen. En heb je er een leuke mededeling bij? Zet het erbij in het formuliertje omroepzvl.nl. En wij gaan zo meteen na 12 uur speciaal voor jou aan de slag. dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Crusaders hoorde je natuurlijk met eh, Randy Crawford samen in Street Life uit 1979. Het is mooi geweest voor vandaag. Ontzettend dankjewel voor je ja, gezelschap vandaag. Deze sombere zondag maken we toch weer samen een stuk vrolijker, toch? Veel plezier met mijn collega's. Eh, en ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. En als de studio een beetje in orde is. Want we gaan natuurlijk de komende week verhuizen naar de Noordstraat. Dus in Terneuzen. Voor degenen die niet in Terneuzen wonen. Maar in Oostburg of Hulst. Ehm, en dan gaan we weer een leuke show maken. Tot sluit van de show ook wel een apart nummer. Hè? Want we hebben eh, AI-nummers gehad. Eh, met nee, nee tegen A, C en zo. En daar zijn dan weer liederen tegengekomen. En allerlei acties. En eh, nog meer fries. En Vluchtelingenwerk Nederland dacht bij zichzelf. Ja, hallo. Wij kunnen het veel beter en veel inclusiever. Vandaar tot besluit van de show. Deze ja, ja. Zo is Nederland. Mooi dag dat het land is vergaan. Vroeger was het beter, laat ons in die waan. Maar ondertussen staan we lachend in de rij. Voor samosa's, Turkse pizza's, doe maar drie erbij. Wij zijn aan tafel leer jij je buurman echt pas kennen. Sambal door zijn spruitjes, een kapsalon voor mij. En van hutspot met Harissa worden wij pas. lekker wat je wil. Van carnaval tot suikerfeest, iedereen is chill. Allemaal van rechts naar links in het landsbelang. Confetti in de couscous en kamelen in de gang. Geen mens die is hetzelfde en daarom zeg ik proost. We drinken samen munt, thee en een bakkie troost. Wij zeggen ja, ja, ja, zo is Nederland. Met open ogen, open hart, samen